Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Alle ziekenhuizen willen een landelijk vuurwerkverbod. En daarmee sluiten ze zich aan bij de oproep van flink wat gemeentes. En ook al lag het aantal vuurwerkslachtoffers dit jaar iets lager. Ja, maar wat maakt het uit of het 50 eh, meer of 50 eh, minder eh, is? Het gaat om meer dan duizend mensen die gewond zijn geraakt of zelfs zijn overleden. Dat eh, zijn er gewoon duizend eh, te veel. Dat kunnen we met elkaar voorkomen. Eh, en het is tijd om dat met elkaar overeen te komen. Het is maar de vraag of zo'n landelijk vuurwerkverbod er snel komt. Het kabinet voelt er niks voor. De Britse drugscrimineel Robert D. moet levenslang de cel in... voor de moord op de Groningse leraar Gerard Meesters. Hij werd in 2002 doodgeschoten bij zijn voordeur. De schutter kreeg eerder al levenslang... en het geldt nu ook voor de opdrachtgever... vertelt deze verslaggever van ETV Noord. De rechter zegt het is duidelijk dat deze man tegen die schutter heeft gezegd... van eh, ja, breng een einde aan het leven van Gerard Meesters. En dat was een absoluut onschuldig slachtoffer... want ze waren op zoek naar zijn zus... waar hij helemaal geen contact meer mee had. Want ja, die zat in de drugshandel in Spanje en die zou drugs achterover hebben gedrukt. Het was eigenlijk een keiharde afrekening, dus dat betekent een levenslange gevangenisstraf. Robert D. zit trouwens al in de gevangenis. Tot 2030 zit hij nog een celstraf uit in Frankrijk voor drugshandel. als je meedoet aan Dry January, dan is het best handig als je een alcoholvrije variant kan vinden van je favoriete biertje of wijntje. Het aanbod wordt in elk geval steeds groter, want inmiddels is 1 op de 12 bieren uit de supermarkt alcoholarm. En ook bierbrouwers merken het. Bij deze bierbrouwer in Utrecht is inmiddels meer dan de helft van hun productie alcoholarm. We brouwden eigenlijk alleen maar bier met alcohol. En ook toen we commercieel gingen brouwen, hebben we in het begin alleen maar bieren met alcohol gebrouwen. Het is ons echt overkomen. Maar het viel wel samen met dat onze vriendinnen zwanger waren. Toen ontdekten we zelf dat je ook heerlijk kan genieten van bier waar geen alcohol in zit. En tegenwoordig is het meer dan 60% van wat we hier brouwen. Het weer dan nog op veel plekken zonnig, maar hier en daar valt er een buitje. Vanavond en vannacht moet je rekening houden met gladheid. Morgen wordt een droge dag met aardig wat zon en dan een graad of 5.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 Look for me and I'll do the same in kind. Now tomorrow seems so clear. Whisper softly tree. his own, this is the free of my night He's all alone, some things will never change The lonely loner seems the free of my night At, at, at night uh.